1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De omzet van de autosector is in het tweede kwartaal met meer dan 25 gedaald. Daarmee is het volgens het CBS de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Importeurs van nieuwe auto's kregen de grootste klap. Hun omzet kelderde met ruim 40 Niet alleen doordat de vraag door de coronacrisis instortte... maar ook doordat autofabrieken dichtgingen en dus niets konden leveren. Handelaren in gebruikte auto's en reparatiebedrijven verloren zo'n 20% omzet. Alleen in de motorenhandel bleef het omzetverlies beperkt tot minder dan 6%. Burgemeester Halsema wil in Amsterdam gaan experimenteren met preventief fouilleren op wapens. Het plan was al eerder geopperd, maar leek na kritiek uit de gemeenteraad van de baan. Vanwege het geweld van de afgelopen tijd wil Halsema kijken of preventief fouilleren werkt om het wapenbezit in de stad terug te dringen. Ze benadrukt wel dat het geen wondermiddel is. Gisteren en eergisteren waren er twee schietpartijen in Amsterdam-Zuid... en in de raadsvergadering werd ook de dood van Bas van Wijk genoemd. Franse jagers mogen de rest van het jaar geen vogels meer vangen met een lijmstok, heeft president Macron bepaald. Een definitief verbod wil hij nog niet, omdat hij nog wacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Met name in Zuid-Frankrijk smeren jagers stokken en takken met lijm in, waar vogels dan niet meer vanaf komen. Ze willen zo vooral merels en lijsters vangen. Onder meer lijsterpaté staat in Frankrijk bekend als delicatesse. In bijna de hele EU is de vangtechniek verboden, maar in sommige Franse regio's nog niet. Tot afgrijzen van vogelbeschermers. Die zeggen dat de dieren erg lijden en dat ook beschermde vogels het slachtoffer zijn.